Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Er is geen Europa over de hulp aan Griekenland, schrijft minister De Jager in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin staat dat er verschillende manieren zijn waarop je de hoeveelheid steun kan berekenen. Vorige week ontstond verwarring toen premier Rutte andere bedragen noemde dan zijn Europese collega's. Rutte had het over een bedrag van 109 miljard euro. Zijn collega's noemden bedragen die veel hoger lagen. Uit de brief van minister De Jager blijkt het bedrag dat Rutte noemde. Eh, dat het bedrag dat Rutte noemde gaat over de hulp die Griekenland krijgt tot 2014. Landen als Duitsland en Italië spraken over de financiële steun die Griekenland krijgt tot en met 2020. Volgens de Nederlandse regering is daardoor verwarring ontstaan. Tot 2014 krijgt Griekenland ongeveer 109 miljard euro steun, staat in de brief van de jager. Ongeveer de helft daarvan komt uit de schatkist, de andere helft wordt betaald door de banken. Tot en met 2020 krijgt Griekenland in totaal zo'n 200 miljard euro steun. Ook van dat bedrag wordt ongeveer de helft door de belastingbetaler voorgeschoten, de andere helft door de banken. In Oslo hebben minstens 100.000 mensen met rozen en fakkels de slachtoffers herdacht van de aanslagen van vrijdag. De verdachte Anders Breivik stond vandaag voor het eerst voor de rechter. Hij zei daar dat hij het Westen wil behoeden voor een machtsovername door moslims. Het dodental van de aanslagen werd teruggebracht vandaag van 93 tot 76. Door de chaotische toestand op het eiland Utøya zouden de doden dubbel zijn geteld. Bij een zwaar autoongeluk in Utrecht zijn een dode en een zwaar gewonde gevallen. De auto van twee mensen was van achteren aangereden door een auto die met hoge snelheid naast een andere auto reed. Mogelijk waren de bestuurders van deze auto's bezig met een soort straatrace.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 It's more wet than the back of the Benz, Oh, why must feel this way? must be the money. In the club on a late night, feeling right, looking, trying to spot some real nice. Looking for a little shorty, I know they so that I can take home. I can take home dig the last video. Someone that a week go. How could I tell her no? Measurements was 36, 25, 34. Yelling. I like the way you brush your hair. And I like those stylish clothes you wear. I like the way the light hit the ice and glint. I can see you moving way over there. If you wanna go and take a ride with me, we three willing in the four with the cozy Without no vouchers or no boosters, bringing nothing back. You should feel the impact. Shopping with plastic. When the sky's the limit and them haters can't get past that. Watch me as I gas that. Four got six rain. Once again, anything change. Every time I switch lanes, it feels strange now. Making a living on my brain instead of cane now. I got the title from my mama, put the whip in my own name now. Damn change now. Running credit checks with no shame now. I feel the fame, come on, I can't complain no more.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 How many people strayed out of the flow? Most said that I was a failure But now the same motherfuckers asking me to do And I'm yelling I can't help ya Yo Nelly, can we get tickets to the next show? Hell no For real? Hey, yo, now that I'm a fly guy and I fly high. Uh, Wanna know why? What? Why I fly by? But yo, it's all good. Rain Rover, all wood. Do me like you should. Me good, me good. We be no studs. Wishing you was popping like we drug dealers, sipping Chrissy Bud Mackin. Honey in the club, me in the bands, icy Chris telling me to leave with you and your friends. So if Shorty wanna knock, we knockin' the this, and if Shorty wanna rock, we rockin' the this, and if Shorty wanna pop, we poppin' the crisp. Shorty wanna see the ice, then I ice the wrist. City talk, Nelly listen, Nelly talk, city listen. When I fly, when I walk, pay attention, see the ice in the bliss. Stir, know they diss, honey's look, know they wish.